Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De rest van de dag rijden er geen treinen tussen Utrecht en station Driebergen-Zeist. Het heeft te maken met een aanrijding bij Bunnik. In Intercity knalde daar vanochtend bij een spoorovergang op een stilgevallen graafmachine. Deze man zat in de trein. Ja, nou, we rijden hier bij Bunnik en in één keer eh, wordt er snelremming ingezet. Dus je dacht, hé, er is iets aan de hand. Gevolgd door een enorme klap. Een hele hoop metaal, eh, onder de trein vandaan. En toen stonden wij een paar honderd meter verder, eh, verder stil. Ik dacht in eerste instantie, we hebben een auto geraakt. Maar het bleek eh, dus eh, na een aantal minuten dat het een, een, kraan is, een mobiele kraan die we geraakt hebben. Hoe het kon dat die kraan stilviel is niet bekend. De machinist van de trein is licht gewond geraakt. De 25 passagiers kwamen met de schrik vrij. Het lijkt erop dat Israël en Hamas zich houden aan het staakt het vuren dat gisteren is ingegaan. Onderdeel van het bestand in Gaza was ook de vrijlating van drie Israëlische gijzelaars en 90 Palestijnse gevangenen. Dat laatste gebeurde vannacht. Israël wilde voorkomen dat er een groot feest zou ontstaan aan Palestijnse kant rond de vrijlatingen. Dat zegt correspondent Nasra Habib Allah. Door het Israëlische leger zou ook traangas ingezet zijn tegen familieleden die buiten de gevangenis stonden te wachten. Maar uiteindelijk, ehm, eh, toen die mensen vrijkwamen, toen eh, zijn ze onder andere naar Ramallah gebracht op de bezette westelijke Jordaanoever. En toen ze daar eenmaal aankwamen, ja, was de blijdschap en ontlading eh, groot. Stond een enorme menigte op ze te wachten en werd er een groot feest gevierd. Inmiddels zijn er honderden vrachtwagens met humanitaire hulp aangekomen in de Gazastrook. En champagneboeren in Frankrijk merken dat er veel minder flessen worden gebopt. De verkoop is vorig jaar met bijna 10% gedaald. Volgens de champagneproducenten zijn mensen niet echt in de mood voor champagne... vertelt correspondent Eline Huisman. Inflatie, conflicten over de hele wereld... economische onzekerheid en eh, afwachtende politiek... dat maakt dat consumenten allemaal minder champagne drinken. Champagne is altijd al vrij duur. Dat zou voor veel mensen ook de reden zijn... om voor goedkopere alternatieven te gaan, zoals Prosecco. En het weer nog opnieuw veel grijs en mist vandaag. Pas op, want er kan ook wat motregen vallen en daardoor kan het dan glad worden. De temperatuur blijft op veel plekken hangen rond het vriespunt. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost op. Toch staan er nog wel een paar lange files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen de Afrit Soest en knooppunt Watergraafsmeer. Langzaam rijden en stilstaan over 25 kilometer met drie kwartier vertraging. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen naar de West en de Afritsoest 12 kilometer... met een half uur vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Maarsen en Amsterdam Zuidoost. Langzaam rijden over 15 kilometer met een half uur vertraging. A9 A9 richting Amstelveen. Tussen Amsterdam, Bijlmermeer en Amstelveen. 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. Veel meer vertraging is er op de A9 Alkmaar richting Amstelveen.